De bemanning van het schip sloeg om half zeven vanavond alarm... en zouden vijf mensen aan boord zijn. Na de melding kregen de hulpdiensten geen contact meer met het zeiljacht... Naast reddingsboten helpen ook een politiehelikopter... en een zogenoemde search and rescue helikopter mee met de zoektocht. Een 88-jarige vrouw is overleden en zes mensen raakten gewond... toen ze vanmiddag bij een bushalte in het Duitse Recklinghausen bij Münster werden aangereden. De 32-jarige automobilist ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens NOS-correspondent Kees van Dam heeft de politie aanwijzingen... dat de bestuurder van de auto een einde aan zijn leven wilde maken. De man had psychische problemen. Minister Bruins verwacht een toenemend tekort aan huisartsen... in onder andere Zeeland, Drenthe en Noord-Holland-Noord. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het gaat niet alleen om artsen, maar ook om doktersassistenten en praktijkondersteuners. Door de vergrijzing gaan de komende jaren veel dokters met pensioen... maar er komen te weinig jonge huisartsen bij. Ook willen veel jonge artsen zich vaak niet vestigen in de krimpregio's... mede omdat daar minder werk is voor hun partners. Bruins gaat in overleg met de Landelijke Huisartsenvereniging. En de Duitse politie heeft de beveiliging op veel luchthavens opgeschroefd. Waarom wil de politie niet zeggen. Volgens Duitse media heeft een groep van vier mannen plannen voor een aanslag op een luchthaven in Zuidwest-Duitsland. Volgens de zender ARD weet de politie wie het zijn op basis van informatie van de Marokkaanse inlichtingendienst. Het zou gaan om een vader en een zoon uit de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... die ook al in beeld waren bij de Franse politie, al dus de ARD. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke buien over, soms met onweer. De temperatuur daalt naar 7 graden. Morgenochtend regen, smiddags klaart het op. Dan wordt het tussen de 9 en 13 graden. Richting de kerst wordt het rustiger en vaker droog dankzij een hoge drukgebied. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1312. Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. Natuurlijk een aangepast programma, een bijzonder programma. Want we gaan uh, eh, al heel veel nieuwe muziek draaien. Ook nieuwe artiesten. En natuurlijk eh, hebben we het allemaal afgewisseld met kerstmuziek. Ook nieuwe kerstmuziek. Goed, dat kan je dus allemaal... Eh, verwachten de komende twee uur hier op CFM. En eh, wil je weten wie het allemaal zijn, dan kan dat via de website van Peaceful Radio. En dat is peacefulradio.eu. En dan moet ik even graaien om de muziek in te starten.